5 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De familie van de man die vorig jaar werd doodgereden op de A2 bij Maarsen... is erg teleurgesteld over de straf die de dader heeft gekregen. De vader van de omgekomen man begrijpt niet dat de dader drie jaar cel heeft gekregen... terwijl er acht jaar was geëist. De rechter geeft een lagere straf omdat doodslag niet is bewezen. De dader reed onder invloed van drugs met ruim 200 km per uur in op de auto met het gezin. De vader kwam om het leven, vijf anderen raakten gewond. Op de Paralympische Spelen in Rio heeft Kenny van Wegel goud gepakt op de 400 meter wielen. Dat is rolstoelracen op de atletiekbaan. Het is de eerste medaille voor Van Wegel. Hij komt op nog drie andere afstanden in actie in Rio. In de Amerikaanse staat Tennessee zijn negen doden gevallen bij een woningbrand. Die brak rond middernacht uit in de stad Memphis. Er liggen een paar zwaargewonden in het ziekenhuis. Ze zijn er volgens de brandweer slecht aan toe. Het vuur begon rond middernacht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Tilburg gaat een alcohol- en rookvrij feest voor jongeren niet door... vanwege de arrestatie van de hoofdact, rapper Boef. Hij had fans opgeroepen gisteravond te vechten met aanhangers van een andere rapper. De organisatie van het feest vindt rapper Boef niet langer geschikt voor een optreden. Nooit eerder is het zo laat in het jaar zo warm geweest, meldt het KNMI. Volgens het Weerinstituut is het ook bijzonder dat een paar dagen achter elkaar rond de 30 graden blijft. Het komt vooral doordat er veel waterdamp in de atmosfeer zit, die als een soort broeikasgas werkt. Vanwege het warme weer werken veel scholen met een tropenrooster, waarbij kinderen eerder naar huis mogen. Het weer, tropisch warm dus en veel zon bij 25 tot 30 graden. Halverwege de avond is het nog steeds een graad of 23. Later vannacht koelt het af tot ongeveer 16 graden. Morgen en woensdag nog iets warmer dan vandaag. Dan kan het 32 graden worden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan 35 files, goed voor 145 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht naar Den Bosch. Voor het knooppunt 6 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. En ook op de A4 richting Den 20 minuten vertraging. Daar staat 5 kilometer tussen Roelevaansveen en Zoeterwoude Rijndijk. Op de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen knooppunt Muidenberg en Almere Port 5 kilometer na een ongeluk. Wel zijn de rijstroken weer vrij. Op de A12 richting Den Haag tussen nieuwe brug en Knoop het Gouwen 8 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is zo'n kwartier. Er is één reis ook dicht. En bij Rotterdam op de A15 Europoort richting Rotterdam. Daar is de weg dicht bij Rozenburg door een gekantelde vrachtwagen.